Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Elke maand trappen honderden mensen in spoofing. Dat is een vorm van oplichting waarbij mensen worden opgebeld door een crimineel... die doet alsof hij van hun bank is. Slachtoffers worden bijvoorbeeld overgehaald om hun bankpas op te sturen, zegt de betaalvereniging. De belangrijkste aanpak is dat de oplichter eh, het slachtoffer wijs maakt... dat hij zijn geld veilig moet stellen op een kluisrekening, zoals ze dat noemen. Omdat eh, de bankrekening niet meer veilig zou zijn. Tegenwoordig eh, vragen oplichters ook eh, om je bankpasje... omdat op die manier je bankrekening beveiligd kan worden. Of om volledige toegang tot je eigen computer of, of smartphone? Niet doen, want je bank zal nooit om die gegevens vragen, zegt hij. Vorig jaar ging het elke maand honderden keren mis. De betaalvereniging denkt dat er in totaal zo'n 40 miljoen euro schade is. In Goes in Zeeland is een jongen van 15 opgepakt voor een steekincident. Gisteravond raakte een jongen van 16 zo ernstig gewond dat de traumahelikopter erbij moest komen. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. En waarom hij werd neergestoken weten we ook niet. Het is al het vierde vierde steekincident in Goes deze maand. Bij de Olympische roeiers van Team NL heb je vandaag een telraam nodig om alles goed bij te houden. Er zijn vier medailles en één coronageval bijgekomen. Die besmetting is bij een assistentcoach. De medailles zijn een gouden, twee zilveren en een bronzen plak. In totaal staat de Nederlandse medailleteller vandaag op acht en dat is een record. Nieuwe regels voor middelbare scholen in Frankrijk. Als er iemand besmet is met corona moeten de leerlingen die niet gevaccineerd zijn naar huis. Zij moeten dan weer thuis achter de webcam kruipen. Niet alle Fransen vinden het een goed idee, zegt correspondent Frank Renaud. Er wordt gezegd nu ja, je gaat kinderen naar huis sturen en daarmee stigmatiseer je ze eigenlijk. Terwijl ze zelf niks gedaan hebben. Want het zijn de ouders die moeten beslissen voor die leeftijdscategorie of die kinderen wel of niet gevaccineerd worden. Dus je krijgt een soort tweedeling dan in de klas wat niet leuk is voor die kinderen natuurlijk. De bedoeling van de regels is dat meer kinderen zich laten vaccineren. Van de middelbare scholieren in Frankrijk is nog maar ongeveer 1 op de 10 volledig gevaccineerd. Het weer nog zonnig, maar net als gisteren kan er vanmiddag overal wel een buitje vallen. Ook met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook zonnig en iets vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio alleen vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... Een file van 4 kilometer tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein.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 It's been a couple months since I felt like I'm home. Oh. am I getting closer to knowing where I belong? The city's gonna break my heart. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. pose for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time.